Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Onderzoekers de Syrische stad waar vermoedelijk gifgas is gebruikt. Dat zegt een Russische functionaris. De Russen zijn een belangrijke bondgenoot van de Syrische president Assad. De onderzoekers zitten al twee dagen in Damascus... omdat ze tot nu toe geen toegang krijgen tot het nabijgelegen Douma. Vandaag bood Assad hen een alternatief aan. Hij stelde voor om 22 inwoners van Douma naar Damascus te brengen... waar ze vragen van de OPCW kunnen beantwoorden. In Eindhoven is PSV gehuldigd voor het behalen van de 24e landstitel. Na een tocht door de stad met de platte kar werden de spelers en trainer Cocu op het Stadhuisplein toegejuicht door zeker 20.000 fans. Ze staken bij de opkomst van de spelers massaal fakkels. Cocu zei dat het uniek blijft, zo'n rit op de kar. Zoveel mensen langs de kant die hier naartoe zijn gekomen, daar doe je het allemaal voor, al dus de trainer. Alle Nederlandse militairen die waren uitgeloot voor de Nijmeegse Vierdaagse mogen alsnog meedoen. Bij het wandelevenement is plaats voor 6000 militairen. En dit jaar waren er voor het eerst te veel inschrijvingen. Daardoor werden 160 militairen uitgeloot. Maar doordat veel mensen niet op tijd hebben betaald of hebben afgezegd...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 het wekelijkse interviewprogramma op de zondagmiddag. Ze is de opvolger van Marcia Luiten... die een biografie schrijft over koningin Maxima. Matroos gaat Buitenhof bij Tourbeurt presenteren... met Paul Witteman en Jort Kelder. Het weer. Het blijft vanavond en vannacht droog.